Gert Kluk met het NOS-journaal. Kamer morgen begrip heeft voor zijn leugen over een ontmoeting met president Poetin. In een gesprek met de NOS zei Zijlstra dat hij niet vooruit wil lopen op de uitkomsten van het spoeddebat. Oppositiepartijen vinden dat hij zijn geloofwaardigheid heeft verloren. Zijlstra had beweerd dat hij in 2006 in het buitenhuis van president Poetin was... en hem daar op een dreigende manier had horen spreken over Groot-Rusland. In een interview met de Volkskrant heeft Zijlstra toegegeven dat hij niet bij de bijeenkomst is geweest... Als verklaring voor zijn leugen zei hij dat hij de bron, die er wel bij aanwezig was, wilde beschermen. Een marechaussee die geheim informatie doorspeelde aan criminelen... is door de militaire rechtbank veroordeeld tot 100 dagen cel en een taakstraf van 80 uur. De man werkt als ICT'er bij de marechaussee op Schiphol. De rechtbank laat in het midden naar wie de informatie werd gelekt. Wel is bekend dat in een auto van een geliquideerde crimineel prinslagen lagen met vertrouwelijke informatie van de marechaussee. Irene Wust heeft goud gewonnen op de 1500 meter schaatsen in Pyeongchang. Ze won de afstand in 1 minuut 54 en 35 honderdste. Het zilver was voor de Japanse Takagi en het brons gaat naar Marit Leenstra. Het is voor Wust de vijfde gouden Olympische medaille. Meer dan 100 Nederlandse websites zijn gisteren misbruikt om cryptomunten te verzamelen. Het gaat onder meer om sites van bibliotheken en gemeenten. Dat gebeurde via software die een pagina voor blinden en mensen met dyslexie voorleest. De maker van het programma zegt dat de software gisteren aan het begin van de middag werd geïnfecteerd. Het verzamelen van cryptomunten kost veel rekenkracht. Door de software te manipuleren kon de rekenkracht van de browsers, waarin de sites open stonden, worden misbruikt. Het weer, wolkenvelden trekken over het land, afgewisseld met wat zon. Vooral in de noordelijke helft van het land kan nog een winterse bui vallen.